10 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal.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 vorige maand nog met een buurman gesproken hebben over zelfmoord. Wat zijn motief was is nog steeds onduidelijk. De VN-veiligheidsraad komt morgen bijeen om de mogelijke gifgasaanval van het Syrische leger op een ziekenhuis in de stad Douma te bespreken. Tientallen mensen zouden daarbij zijn omgekomen. In Douma is al een tijd een hevige strijd aan de gang tussen het Syrische leger en de rebellen. Volgens de Syrische staatstelevisie staken de rebellen hun strijd en is er een overeenkomst om de stad te verlaten. In een appartement in Breda is een man doodgeschoten. Volgens lokale media hoorden buurtbewoners na meerdere schoten... en zagen ze mensen daarna wegrennen die met auto's zijn gevlucht. De politie heeft de omgeving van de flat waar het gebeurde afgezet en doet onderzoek. In de eredivisie heeft Ajax het verschil met koploper PSV op zeven punten weten te houden. Ajax versloeg Heracles Almelo met 1-0. En eerder vanmiddag heeft Feyenoord met 3-1 gewonnen in Enschede. Rond die wedstrijd was het erg onrustig. De politie heeft 15 mensen opgepakt voor openlijke geweldpleging en mishandeling. De wedstrijd Heerenveen-Groningen bleef steken op een 1-1 gelijkspel. En ook FC Utrecht speelde gelijk tegen ADO Den Haag. In de blessuretijd wist Utrecht er nog 3-3 van te maken.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 En we gaan beginnen met een eh, nieuw album van Jozef L. Jong. En dat heet Every a Moment. En het is een eh, saxofonist. Dat gaan we dus allemaal eens even beleven. Nou, ik ben benieuwd. Eh, meer informatie op peacefulradio.info. recording artist Michael Stribling. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.lila-music.com. you I'm Michael Kolwitz, Chapman Stick soloist, and I'm one of the artists of Peaceful Radio. Please visit my website at michaelkolwitz.com. Thanks for listening to Peaceful Radio. New Age recording artist Michael Stribling. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.lila-music.com. Michelle Qureshi. My new album, Seventh Wave, on the Heart Dance Records label, may be heard here. Hi, this is Muses 9. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.muses9.co. This is Nick Farr, and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio.